uur. goed met het NWS Journaal. Een groot deel van het merkers zijn bang dat de stations minder veilig worden als er minder personeel is. Vorig jaar verdwenen er volgens de vakbonden al ruim 800 banen. Burgemeester Kaan van Londen noemt de staking zinloos... en zegt dat miljoenen inwoners van de Britse hoofdstad er last van krijgen. De stad zet 150 bussen in als vervangend vervoer. In de loop van komende dag moet iedereen in Ede weer aangesloten zijn op het gas. Zo'n 500 huishoudens zaten sinds zaterdagochtend zonder. Door een lek in een leiding was er water bij het gas gekomen. Na schoonmaak van de leidingen konden afgelopen avond al de eerste huizen weer worden aangesloten. Vanaf 8 uur vanochtend gaat het aansluiten verder. Drie scholen in Ede blijven komende dag voor de zekerheid wel dicht. Zo'n 800 leerlingen hebben een extra dag vrij. De man die gisteren werd beschoten bij het Tiaf-stadion in Heerenveen is met zijn gezin ondergedoken. Dat staat op de website van het ingenieursbureau Klavis, waar het slachtoffer directeur van is. Volgens Omroep Friesland is de nog voortvluchtige schutter een zakenman. De ruzie zou gaan over een mislukte bedrijfsovername, waarna de onderneming van de dader failliet ging. De open dag van de gerenoveerde Velse tunnel heeft zo'n 10.000 bezoekers getrokken. De tunnel is negen maanden dicht geweest vanwege grondige aanpassingen. Zo zijn de buizen hoger geworden en is de beveiliging verbeterd. De vernieuwde tunnel in de A22 tussen Velzen en Beverwijk gaat volgende week maandag open voor het autoverkeer. Het weer nog bewolkt met in het zuiden kans op dichte mist. Het koelt af tot rond het vriespunt en kan plaatselijk glad zijn.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 Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl it's your time. sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola.